Dankjewel. wel, nou, graag gedaan. Voor <laughs> het NOS Journaal. Bij de terreuraanval van de Taliban op een school in Peshawar zijn zeker 126 doden gevallen. De meeste slachtoffers zijn kinderen, melden de Pakistanse autoriteiten. Het is een van de grootste aanslagen in Pakistan in de afgelopen jaren. Premier Sharif noemt het bloedbad een nationale tragedie. Vijf of zes aanvallers waren de school binnengedrongen door over een muur te klimmen. Er zijn berichten dat ze dood zijn. Zeker één van hen zou zich hebben opgeblazen. Een woordvoerder van de Taliban had in een telefoontje gezegd dat de aanvallers de opdracht hadden de oudste leerlingen te doden. Op de school zitten veel kinderen van militairen en daarom spreekt de Taliban van een militair doelwit. Volgens het Pakistanse leger zijn de meeste van de 500 leerlingen geëvacueerd. Hoeveel er nog in het complex zijn is niet duidelijk. Veel mensen gaan er in koopkracht volgend jaar iets op vooruit, meldt minister Ascher. Het is meer dan met Prinsjesdag werd verwacht, al is het beeld enigszins vertekend. Op het loonstrookje staat een hoger bedrag, maar daarbij is nog geen rekening gehouden met hogere zorgpremies, bezuinigingen op toeslagen en hervorming van kindregelingen. In Istanbul is het proces begonnen tegen 35 supporters van de harde kern van de voetbalclub Besiktas. Ze worden van beschuldigd dat ze tijdens de Gezi-protesten van vorig jaar de Turkse regering hebben geprobeerd om ver te werpen. Ze riskeren een levenslange celstraf. Vorig jaar zomer waren het Gezi Park en het Taksimplein in Istanbul het toneel van massale protesten tegen de regering. Ook veel hooligans van de Beziktas fanclub waren prominent aanwezig bij de betogingen, die vaak uitliepen op geweld tussen demonstranten en de politie. De hoogte van de boetes voor fraude met uitkeringen wordt aangepast. Voortaan wordt gekeken of iemand echt fraude heeft gepleegd of dat er sprake was van een vergissing. De aanpassing volgt op een uitspraak van de rechter en kritiek van de nationale ombudsman.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 这样。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 trouble.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 love affair, and we'll never be. you're leaving, baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot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

about it for far too long. stuur jullie allemaal fijne...